Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt TNT Express over. Dat melden de Financial Times en het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Er wordt al een tijd gesproken over de overname die nu dus rond zou zijn. UPS zou ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express betalen. Volgens de Financial Times en Bloomberg wordt de deal mogelijk vandaag al bekendgemaakt. In Damascus zijn afgelopen nacht gevechten uitgebroken tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Dat hebben ooggetuigen via de telefoon tegen het Britse persbureau Reuters gezegd. De berichten zijn nog niet bevestigd en er is niets bekend over mogelijke slachtoffers. De gevechten waren in al mezze een van de zwaarst beveiligde wijken van Damascus. Er zijn diverse legereenheden gestationeerd omdat er in de wijk grote anti-regeringsprotesten zijn geweest. In België is een aantal kerkdiensten verstoord waar stil werd gestaan bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland. In Lommel stond een groepje mensen tijdens de zondagsmis op en riep in het Duits dat het ongeluk een straf van God is geweest. In Heverlee, Aarschot en Leuven vonden soortgelijke incidenten plaats. Volgens de deken van Leuven riepen de secteleden dat de kerk abortus heeft toegelaten en dat daarom het ongeluk is gebeurd. In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn ongeveer 70 witte vrouwen opgepakt. Het zijn vrouwen die elke zondag in witte kleding de vrijlating eisen van politieke gevangenen. De vrouwen hielden in Havana een protesttocht toen ze door de politie in bussen werden afgevoerd. In 2005 werden de witte vrouwen door het Europees Parlement onderscheiden met de Sacharovprijs voor de vrijheid van meningsuiting. In de race voor het republikeinse presidentschap heeft Mitt Romney de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen. Met meer dan de helft van de stemmen geteld krijgt de oud-gouverneur van Massachusetts ruim 80% van de stemmen op het eiland. Romney loopt door zijn overwinning in Puerto Rico weer iets verder uit op zijn tegenstanders. Het weer, veel zon. Het is 11 graden vandaag. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade 4 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam tussen de afrit Avondhoorn en de afrit Weidewormer 7.